Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Duitse RIVM is bestookt met brandbommen. Een bewaker kon het vuur snel doven en niemand raakte gewond. De verdachten zijn gevlucht. Het gaat om het Robert Koch Instituut in Berlijn. Zij rapporteren elke dag, net als het RIVM, het aantal besmettingen, opnames en doden aan de Duitse regering. In totaal zijn in Duitsland meer dan 10.000 mensen overleden aan het coronavirus. Over een minuut of tien mag Max Verstappen weer aan de bak. Hij start bij de Grand Prix van Portugal vanaf plek 3... achter regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Bij de vorige Grand Prix eindigde Verstappen op plek 2. En PSV mist vanmiddag tegen Vitesse zes spelers door een corona-uitbraak binnen het team. Het gaat onder andere om aanvoerder Dumfries, Gakpo en Rosario. Maar ook Vitesse is redelijk gehavend voor deze wedstrijd, zegt commentator Richard van der Made. Mist bijvoorbeeld eh, Tanane vanwege een schorsing, belangrijke speler. Heeft ook te maken met eh, blessures en ook een... Uh, een coronabesmetting in de persoon van Thomas Bruns. De PSV-spelers blijven in thuisisolatie en worden in de gaten gehouden door de medische staf van de club. Ondanks alle demonstraties worden de coronamaatregelen in Italië weer iets strenger correspondent Mustafa Margadi weet meer. De horeca moet in heel het land om 6 uur s avonds dicht. Sportscholen, zwembaden, bioscopen, theaters gaan helemaal dicht. En mensen wordt ook afgeraden om eh, buiten hun gemeente te reizen. Dus je moet vooral op één plek blijven. Een hoop Italianen zijn boos om de strengere maatregelen. In Napels gingen demonstranten vrijdagavond de straat op... en in Rome liep een demonstratie gisteravond uit op rellen. Honderden demonstranten negeerden de avondklok... gooiden met flessen en vuurwerk en staken vuilnisbakken in brand.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 Daar heb je ongeveer 10 minuten tijdverlies. Komt omdat de A10 West dit weekend dicht is tussen Amsterdam-Sloterdijk en de Koentunnel. Dat levert ook meer verkeer op op de A10 Zuid. Tussen Amsterdam-Slotermeer en Buitenveldert staat een file van 6 kilometer en is de vertraging ongeveer 10 minuten.